Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Marokko proberen ze zoveel mogelijk opvangplekken te regelen... voor mensen die door de aardbeving hun huis niet meer in kunnen of durven. Scholen zijn dicht en lokalen worden omgebouwd tot slaap- en leefplekken. Ook gymlokalen worden daarvoor gebruikt. De hulpverlening komt op sommige plekken langzaam op gang. De dorpjes in het rampgebied zijn lastig te bereiken voor hulptroepen, zegt correspondent Mustafa Margadi. Die worden nu wel allemaal ehm, eh, door de koning daar naartoe gestuurd. Eh, ik zag ook vrij veel hulpdiensten op de wegen. Maar eh, daar in dat dorpje waar ik was, zag ik slechts twee politieagenten. Dus ja, het komt op gang, maar het moet echt nog wel komen daar waar het moet zijn. Grote bedrijven die belasting proberen te ontduiken krijgen het moeilijker. Bijna 140 landen komen met een minimumtarief voor belasting. Multinationals moeten er vanaf volgend jaar in die landen minstens 15% over hun winst gaan betalen. En Nederland doet daar aan mee. Zou de schatkist zo'n 466 miljoen opleveren. Een flinke knal in Rotterdam vannacht. Weer ontplofte er iets bij een huis. De bewoner was thuis, maar kwam met de schrik vrij. In Rotterdam is er al maandenlang de ene na de andere explosie te horen. Alleen dit jaar zijn er al meer dan 100 geteld. En een tennissprookje heeft gisteren een happy end gekregen. De 19-jarige Amerikaanse tennisser Coco Gauff heeft de US Open gewonnen. En daarmee heeft ze meteen de eerste Grand Slam titel op haar naam geschreven. Een droom die uitkomt, zegt Gauff. You know, is a song lyric that I want to use for my Instagram caption and you know, it goes concrete jungle where dreams <laughs> are made of. So thank you. I've just yeah, and I guess that, that lyric is true. New York City is the city where dreams are made of. Het was voor Goud de eerste keer dat ze in de finale stond van een Grand Slam toernooi. Het weer, vandaag zonnig, zeer warm september weer. 28 graden op de Wadden, tot 32 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland vooral op weg naar de kust. De N201 hoofddorp richting Zandvoort, voor Zandvoort 4 kilometer file en een kwartier vertraging. De N513 Limmen richting Kastrikum, voor Kastrikum aan Zee 3 kilometer file en een half uur vertraging.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 De keer vandaag gewijd aan eh, albums uitgekomen in 2023. En ik begon met een nummertje van Christopher McBride. Een alt-saxofonist. Geen familie van bassist Christian McBride. Eh, die Christopher McBride is al ja, 15 eh, als eh, professioneel muzikant bezig. En ja, hij heeft nu, mm, ik denk, zijn beste album tot nu toe uitgebracht. Dat heette Ramon. en daar hoorde je het nummertje van Girl, Get Them. van die Christopher McBride. Dus gaan we snel door met, ja Um, een van de meest pakkende stomende pianotrio's op het eh, Europese continent. De Zweedse pianist Martin Tinkvol met zijn Duitse maatje Jurgen Spiegel op drums... en de Cubaanse bassist Omar Rodriguez Calvo eh, op bas dus. Een eh, super toegankelijke ja, muziek is dat van die Tinkvol... moderne akoestische jazz met pop en hip-hop invloeden. hij is trouwens op 1 december dit jaar te zien in het eh, Bimhuis. Eh, het nummertje heet Air Guitar. Eh, van zijn laatste album, van zijn nieuwe album Birds. Het tingval. stuk van het uh, Tingval Trio. Air Guitar heet het nummertje. Brengt ons bij heel iets anders. <clears throat> Natje Noordhuis, een uh, trompetiste. Australische trompetiste, maar ogenschijnlijk... Ogenschijnlijk moet ik misschien zeggen... met de Nederlandse wortels al vele jaren woonachtig in de Big Apple, New York. Eh, zij verbindt akoestische jazz met electro, keyboard, synthesizers... Eh, zonder dat het de eh, jaren 80 retro sound wordt. Dankzij de kunsten van haar muzikale partner James Ship. En eh, zij heeft een album uitgebracht. moet ik even kijken hoe die heet. Multitudes. Waarvan je het nummertje gaat horen. Run Together. Het album bestaat uit allemaal originals. Van de hand van die Noordhuis en Ship. Dus ga genieten van het nummertje Run Together. Thank you. saxofonist uit Houston, Texas. Uh, sideman, vooral voor Christian McBride en de trompetist eh, Terence Blanchard. Maar eh, afgelopen, nou, ik denk een jaar of tien heeft hij ook zelf platen uitgebracht, een eigen band. En dit is zijn debuut, denk ik, op Blue Note. Ehm, het album heet Return to Casual. En het lied, dat kwam je misschien bekend voor, dat is dat klopt inderdaad. Dat is van eh, Kate Bush. Mother stands for comfort. Te vinden dus op dat album van Walter Smith III. Gaan we naar wat Afrikaanse klanken. Eh, Bokani Dyer, een eh, pianist, componist. Ehm, ja, die heeft echt vrolijke muziek. dat ga ik nu laten horen. Is te vinden op zijn laatste album Radio Secheba. Ehm, van dus die Bokani Dyer. En het nummertje heet Resonance of Truth. inside. Feels like you're always chasing, trying to catch up. Running around in circles, don't know who to follow. If you know, tell me who's got the map. Who are you living for? What are they asking for? Trying to be everyone's favorite, weighs you down every day while you parade in the frenzy. Be careful not to run far from home. what you're feeling? Do you lead with intuition? Where do we go to find some serenity? Stop looking out too far, try and listen within. Follow the resonance of truth, live in liberation. Who are you living for? What are they asking for? Trying to be everyone's favorite, weighs you down. hoorde dus eerst Bokani Dyer... de Zuid-Afrikaanse pianist, keyboardspeler... en ook op vocalen op dat nummertje Resonance of Truth. En dat werd gevolgd door, Cuba Bella eh, van Alexander McCabe. Dat is een eh, Amerikaanse uh, saxofonist, pianist en componist... Vooral actief in de, in de filmmuziek en tv-muziek. getrouwd met een Cubaanse, dus ook bekend met uh, Cubaanse muziek. En eh, samen met een uh, stel Cubanen heeft hij een hele fraai albumje eh, afgeleverd. dat heet dus Cuba Bella. Dus als je behoefte hebt aan <clears throat> wat, een dosis positivisme en vrolijkheid in deze hectische tijden... grijp dan naar dat album van die Alexander McCabe. Ehm, over hectische tijden gesproken, daar was ooit een nummertje van Prince, Sign of the Times. En dat brengt ons weer bij de top 2023 cover-up jazzy covers van nummers uit de top 2000 van de MPO En daar heb ik er nu dus een van klaarstaan. Um, maar ik zou zeggen, ga eerst lekker luisteren.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 ripped the ceiling of the church and killed everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. A sister killed her baby cause she couldn't afford the feed, and was sending people to the moon.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 Time too late. You fall in love, get married, have a baby. We'll call me. If it's if it's Je luisterde naar nou, de eerste release van de, uit de Asserreze, uit de Flying Dutchman label. Ooit opgericht door de fameuze producer Bob Thiele in 1969, meen ik. En verantwoordelijk voor historische platen van Gato Barberi, Lonnie Liston Smith, Jill Scott Heron, Leon Thomas en eh, vele anderen. En zijn zoon Bob Thiele Jr. heeft het label Nieuw Leven ingeblazen met prachtige opnames van Billy Valentine. Die ooit wat uh, had in de jaren 80 met zijn broer als de Valentine Brothers. En hier hoorde je dus die eh, Billy Valentine's interpretatie van Prince Sign of the Times. te vinden op plek 251 in de top 2023 Cover Up um, te vinden op het album Billy Valentine and the Universal Truth. Ehm, ja, die, dat, dat eh, komt veel terug in nummers en <clears throat> titels van platen valt me op. The Truth. Ook uh, zo bij het volgende album Hear the Truth. Eh, het nummertje heet Here in This Cave van de BT Elk Big Band. En dat is een big band uit Boston geleid door trombonist Brian, <laughs> Brian Thomas en trompetist Alex Lee Clark. Ze bestaan inmiddels meer dan een eh, decennium en iedere plaat worden ze beter. En dit komt dus van hun allerlaatste en eh, meest recente plaat. Ehm, ja, luister maar. Here in this cave. Groovy BT Elk Big Band uit Boston. Met dat nummertje Here in This Cave. Groovy, ja, dat is ook de volgende artieste. Doye, een eh, Nigeriaanse eh, van origine, maar al vele jaren woonachtig in mm, Los Angeles, meen ik, <clears throat> in Amerika. En zij uh, verbindt de, Afrikaanse grooves van Fela met de American Songbook. ze heeft een bijzondere stem. ga luisteren eh, het eh, nummer is super bekend. I've Got You Under My Skin. Van haar laatste album The Golden Sekerere. Eh, met onder andere Sean Jones op trompet. Buster Williams op bas. En Lionel Lewicke op gitaar. een zeer vrij album, denk ik. Een zeer bijzonder album. Als je naar, op zoek bent naar iets bijzonders... nou, pak dan eens dit album erbij van Doye. Het nummertje I've Got You Under My Skin. nothing, come what might. For the sake of having you near, in spite of the warning voice, ha, comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know? Wake up to reality. the mind. mama, oh, lift me up, let me know, me up, baby, I just gotta know, lift me up, lift me up, higher. even stil <clears throat> rondom acteur, zanger, producer Kevin Harris vanwege een ernstige ziekte. Hij is nu terug met uh, Funky Stuff, bijgestaan door saxofonist Donald Harrison en drummer Mike Clark. Die drummer die je misschien kent van zijn werk met eh, Herbie Hancock en The Headhunters. Super groovy en uh, opmonterend. Lift Me Up, dat ken je ook nog van de Casey and the Sunshine Band, te vinden op het album Jazz Gumbo van Kevin Harris en The Solution. We zitten tegen het einde van ZFM Jazz deze week. Eh, volgende week natuurlijk weer ZFM Jazz op de zondagochtend. Vanmiddag Jazz in de Krocht eh, om vanaf half drie het eh, Mariske Hekkenberg Quintet. Vermoedelijk uitverkocht. Je moet het even checken op de website ZFM Jazz in Zandvoort, denk ik. Of bellen. Ehm, ja, ik ga eruit met Dwight Tribble, een andere bekende vocalist. Eh, een beetje in de traditie van Eddie Jefferson, Leon Thomas. Ehm, de playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan... met een link naar de Facebookpage van ZFM Jazz. Tot volgende week. Tabé, Dwight Tribble met My Stomping Ground. know, where I feel at home. Yeah. You got to start out with the Crenshaw strip. Mmm. Aromas of soul food just oozing out everywhere. We got to start with talk about Phillips barbecue. You know the smell of that smoke will make you do a U-turn and turn in the other direction because you know you got to get some of that real good barbecue. And right across the street from there, Chef Marilyn. Oh, she ain't pulling up the rear. She right next to you. They got a line going all the way down the street for Chef Marilyn's food. down a little bit further to the world famous Earl's Gourmet Hot Dogs and that cool spot called the district.